Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na lang onderhandelen zijn de EU-leiders het eens geworden over sancties tegen Wit-Rusland. Er komt een lijst met 40 namen van mensen in Wit-Rusland... die hebben meegewerkt aan de fraude bij de verkiezingen deze zomer. President Lukashenko staat niet op de lijst, al erkent de EU hem niet... Cyprus ging pas na lang onderhandelen akkoord met de sancties. Dat land wil ook sancties tegen Turkije... omdat Turkije in de Middellandse Zee zoekt naar olie en gas... in gebied dat de Cyprioten als hun grondgebied beschouwen. Afgesproken is dat Turkije nog één waarschuwing krijgt... anders volgen ook tegen dat land sancties. De Amsterdamse burgemeester Halsema maakte zich een dag voor het antiracisme-protest op de Dam zorgen over de betoging, meldde het tv-programma Shownieuws en de Telegraaf op basis van stukken van de gemeente. Uit de appverkeer blijkt dat de burgemeester er rekening mee hield dat er veel meer mensen zouden komen dan de paar honderd die werden verwacht. Op 1 juni betoogden op de Dam duizenden mensen... naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd... die omkwam door politiegeweld. Daarbij hield niet iedereen zich aan de anderhalve meter regel. Steeds meer kinderen groeien op in samengestelde gezinnen. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in 2017 ruim een half miljoen kinderen onder de 18 jaar... minstens één stiefouder, stiefbroer of zus of halfbroer of zus hadden zo'n 16 van alle minderjarige kinderen. In 1997 waren het er nog een kleine 350.000. De buitenechtelijke dochter van koning Albert mag zich voortaan een Belgische prinses noemen, heeft het Brusselse Hof van Beroep besloten. Begin dit jaar erkende Albert, de vader van de huidige koning Philippe, na een jarenlange juridische strijd dat hij de biologische vader is van Delphine Boel. Het weer, het is wisselend bewolkt en vooral in het noorden en oosten is er kans op mist.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 Oh, cause I keep digging myself swear it's a truth, and I owe it all to you. Rosa. helpless man. Cause we seem to understand the urgency. cerca. this way before. yes, I swear it's a truth, and I hope ZFM Zandvoort.